wanneer de telefoon gaat. Would you be without that thought? She's always complaining when the phone rings. Wie zou je zijn zonder de gedachte, ze klaagt altijd en ze, en ze belt net. would just yeah, be free and open and pick up the phone. Dan zou ik gewoon vrij en open zijn om de telefoon op te nemen. Turn it around. En keer het om. I am always complaining. Ik klaag altijd. Especially about my mother. Vooral over mijn moeder. Ja. <laughs> ja. Okay, really the next word. je het volgende woord. No, that one. The one. Okay. Next. Uh, I re refuse to ever please my mother again. Ik weiger om het ooit nog mijn moeder naar de zin te maken. You have to please your mother, is that true? Je moet het je moeder naar de zin maken, is dat waar? Is there anyone here that believes that? Would you raise your hand? Is er iemand hier die dat Good. gelooft? Wil je je hand opsteken? Good. You have to please your mother, is that true? Je moet het je moeder naar de zin maken, is dat no. waar? How do you react when you think that thought? Hoe reageer je wanneer je die gedachte denkt? Uh, I want to away. dan wil ik heel ver weg. But then I do something I don't want. Maar dan doe ik iets wat ik niet wil. So who would you be without this story? Dus wie zou je zijn zonder dit verhaal? Just me. Gewoon mezelf. I have to please my mother, turn it around. Ik moet het mijn moeder naar de zin maken, keer het om. Uh, my mother has to please me. My mother moet het mijn naar mijn maken. Kind of. <laughs> and when she doesn't, I want to move far and far away. en wanneer ze dat niet doet, dan wil ik heel ver weg. Ja. I have to please my mother. Ik, Turn mm-hmm. around. Mijn moeder naar de zin maken keert om. Uh, I have to please myself. Ik moet het mezelf naar de zin maken. There's another one. En er is er nog één. I don't have to please my mother. Ik hoef het mijn moeder niet naar de zin te maken. Yeah. And you can look back at your life and see that that's true. En dan kan je terugkijken op je leven en zien dat dat waar is. Ja. ja. And she loves you anyway. En ze houdt toch wel van je. How does it feel how does it feel without the, to give your mother something without the thought I have to please my mother? Hoe voelt het om je moeder iets te geven zonder de gedachte ik moet het haar naar de zin maken? And then I feel love. Dan voel ik liefde. Yeah. So we we give something to our mother and our story keeps from realizing our goodness. Dus we geven iets aan onze moeder en ons verhaal weerhoudt ons ervan om onze eigen goedheid te realiseren. I hand you the cup. Ik geef jou de beker. And I tell the story. She'll like me if I do that. En dan vertel ik het verhaal. Ze zal me aardig vinden als ik dat doe. And then I don't like to give the cup anymore. en dan wil ik hem niet meer geven. That's how it feels. If I just hand you the cup, I feel it. Dus als ik je gewoon de beker geef, dan voel ik het. The story would keep me from feeling it. And het yeah. verhaal zorgt ervoor dat ik dat niet voel. From feeling my service and my goodness and my dedication to you. Het voelen van mijn van dienst zijn en mijn goedheid en mijn toewijding aan jou. It's nothing any of us do on purpose. It's what we are. It's what hands are for. En het is niet iets wat we expres doen. Het is wat we zijn. En daarvoor hebben we handen. everything serves. Alles is van dienst. Just do we realize that? Maar we weten het niet. Yeah. So read this with I'm willing. Dus lees dit met ik ben bereid. Uh, I am willing to please my mother. Ik ben bereid om mijn moeder van And if you have any stress around that, you have the questions. En als je yeah. daar stress omheen voelt, dan heb je de vragen. I look forward to. Ik kijk ernaar uit. Good. Yeah. <laughs> Thank you. Yeah. Are you up for questions? Ben je, sta je open voor ja. vragen? Okay, family. What did you realize in the presence of this woman? Wat hebben jullie je gerealiseerd in de aanwezigheid van deze vrouw? If you have, yes. Ze houdt heel yeah. veel van haar moeder. <laughs> Ja. yeah. yeah. I think that's the, the biggest thing that I saw also. Dat is het grootste wat ik ook zag. and your willingness to go all the way. And your bereidheid om er helemaal voor te gaan. It's a fearlessness. Over here, someone raise their hand. Over here. Would you stand again? Yeah. I've noticed that moms are all the same. Ik Everywhere. heb gezien, het is me opgevallen dat alle moeders hetzelfde zijn. Everyone has the same mother. Iedereen heeft dezelfde moeder. Just because we all have the same, you know, these thoughts are all recycled. Als al deze, al dit denken dat is recycled. Some of you may have noticed that we haven't worked on her mother or her at all. We've just been dealing with thoughts. En sommigen van ons bemerken dat we helemaal niet zijn omgegaan met onze moeder of onszelf, maar we zijn alleen met onze gedachten bezig geweest. Just thoughts dealing with thought. Alleen gedachten die met gedachten omgaan. The self meeting the self. Het zelf wat het zelf ontmoet. This is the end of its own confusion. En dit is het einde van zijn eigen verwarring. Each statement that appears can meet its mate, the question. En elke uitspraak die naar boven komt, die kan zijn, zijn partner ontmoeten, de vragen. Dus the thought can be, it's a terrible world. En de gedachte kan zijn, het is een afschuwelijke wereld. And when inquiry is alive inside of you. En als het onderzoek binnenin je leeft. It can meet that thought with sweetheart, is it true? Dan kan het die gedachte tegemoet treden met lieverd, is het waar? Can you absolutely know that that's true? Kun je absoluut weten dat het waar is? And then mind can find peace in itself. En dan vindt het denken vrede in zichzelf. it's as though the question is the rest it's been looking for. It is is alsof its partner, its mate. Alsof de vraag, zijn partner, zijn maat, het andere gedeelte is waar het naar op zoek was. So it's not lost or lonely anymore. It has a way back to itself. Dan is het niet meer verloren of eenzaam, maar heeft de weg terug naar zichzelf gevonden. The end of internal war. Het einde van interne oorlog. And this is the end of war with our mothers. En dit is het einde van oorlog met onze moeder. Peace here, peace there. Vrede hier, vrede daar. No matter what they say or do, we understand. Ze, wat ze ook zeggen of doen, wij begrijpen ze. Because they can only say what we've been thinking. Want ze kunnen alleen maar zeggen wat wij dachten. No new thoughts. Geen nieuwe gedachten. So I find peace with my thinking here. What could you say that I would go to war with? Dan sluit ik vrede met mijn denken hier. En wat kan jij dan nog zeggen waar ik oorlog mee zou voeren? What could you say that I have not understood here? Wat kan jij zeggen wat ik hier niet, niet begrepen heb? My mother can say, oh, I work so hard. En mijn moeder kan zeggen, oh, ik werk zo hard. And I can be a listener. En dan kan ik luisteren. And I can say, I've watched you all my life. En dan kan ik It's zeggen, ik kijk mijn hele leven al naar je, je hebt gelijk. I have to feed the chickens. Ik moet de kippen voeren. I hear that. Ik hoor je. You are so kind. Je bent zo vriendelijk. I love that because of you they don't have to starve. En ik vind het heerlijk dat ze vanwege jou niet, um, you niet, are so, niet doodhongeren. You are so good. I see you. Je bent zo goed, ik zie je. I have to work so hard. Ik moet zo hard werken. I hear you, mother. Ik hoor je, moeder. And it brought me life. And I'm so grateful. En dat heeft me het leven gegeven. Ik ben zo dankbaar. But these thoughts misunderstood on our worksheet. En deze gedachten, wanneer ze onbegrepen zijn op het werkblad. Are the religion that keeps us from hearing. Dat is de God die ons weerhoudt van het horen. So once we investigate this thinking, it only leaves unconditional love. En als we een keer dit denken onderzoeken, wat er overblijft is onvoorwaardelijke liefde. Voor all mothers. Voor alle moeders. Even ours. Zelfs die van ons. <laughs> Until I love my mother with all of my heart, my work's not done. Totdat ik met mijn hele hart van mijn moeder hou, is mijn werk niet af. <laughs> We all have the perfect mother. We hebben allemaal de perfecte moeder. Any other thoughts? Nog meer gedachten? Ja, ja. Eh, een side effect van... Microfoon. Een side effect van uh, jouw houding is om voor jezelf op te komen. Dat je je moeder ook de ruimte geeft om haar de, los te laten. Het is haar keuze dan. En dan geef, schep jij de ruimte. And the, the side effect of your attitude towards your mom is that you also are going to give yourself more room. En de rest kon ik niet volgen. Kan je het nog een keer zeggen? Je geeft de, je moeder daardoor ook de ruimte om zich te ontwikkelen als ze dat wil. Ze Because of this way you're also giving your mother room to develop if she wants to. En haar, haar patroon los te laten. So that she can let eh, go of her own pattern. Happiness here, happiness and the mother has to follow. Geluk hier en het geluk en de moeder moeten daar wel volgen. Clear the projector, the projected clear. Als je de projector helder maakt, is hetgene wat geprojecteerd wordt ook helder. I think I'll change my mother. Ik denk dat ik mijn moeder ga veranderen. I'll change the projected. Ik ga dat wat geprojecteerd wordt veranderen. I'll change this image. Ik ga dat beeld daar veranderen. I'll work with it. daar werk ik mee. Well, that's not working. Maybe if I get angry, then I can change. okay, dat werkt niet. Misschien als ik boos word, kan het dan veranderen. Oh, it's coming from here. Oh, het komt hier vandaan. All of life is projected and comes from you. Het hele leven wordt geprojecteerd en komt vanuit jou. You're the world. Jij bent de wereld. You're the world. Jij bent de wereld. But only all of it. En alleen maar de hele wereld. If you don't like the world, work with the projector. En als de, Leave us alone. als de wereld jou niet bevalt, werk dan met de projector en laat ons met rust. Because until you do, we're going to come back at you like... Want totdat je dat doet, zullen we op deze manier op je af blijven komen. Every time you insist, we change. En elke keer wanneer jij erop staat dat wij veranderen. We can't change until you do. We're your story. Wij kunnen niet veranderen totdat jij het doet, want wij zijn jouw verhaal. Until you see us as loving, we won't love you. Zodat je ons <laughs> als liefdevol ziet, zullen wij niet van jou houden. We will, but we won't realize it until you do. We doen het wel, maar we realiseren het ons niet totdat jij het doet. You're the one. Don't you love it? Jij bent die ene, vind je het niet heerlijk? Only one to work with. Is maar eentje om mee te werken. Don't you love it's not your mother? vind je niet heerlijk dat het niet je moeder is? <laughs> Linda. Of course, my mother was the biggest obstacle in my life. En natuurlijk was mijn moeder het grootste obstakel in mijn leven. She was the reason why I've been unhappy. En zij was de reden waarom ik ongelukkig was. And I really, really can say out of my heart. En ik kan nu echt vanuit mijn hart zeggen. That I love her. Dat ik van haar hou. I accept her. Dat ik haar accepteer. She is. Precies zoals ze is. Because I accept myself. Want ik accepteer mezelf. As I am. Zoals ik ben. And this is so beautiful. En dit is zo fantastisch. And now I can sit with her in total peace. En nu kan ik in volledige vrede met haar zitten. And she can do whatever she wants. En ze kan doen wat ze wil. Are you are you um, available to work with people today, honey? En sta jij vandaag bij je open om met mensen te werken? How many of you are available to work with someone today? Would you stand? Wie van jullie hier willen vandaag kunnen vandaag met iemand anders werken? Wil je even op gaan staan? So look at these amazing faces. Kijk eens naar al die fantastische ge gezichten. You, no one has to leave here today without sitting one on one. Niemand hoeft hier vandaag weg te gaan zonder dat hij mm. één op één heeft ge gezeten met iemand. Yeah. The people standing in the back of the room. En achterin staan ook nog meer mensen. We have a most amazing school coming up on the 21st Sunday. Op de, op de 21ste juli dan begint er een fantastische school. Where we teach to facilitate the work fearlessly with anyone. En daar leren we om zonder angst dit, iemand te begeleiden met dit werk. And the more you facilitate someone else, the more you realize. En hoe meer je iemand anders begeleidt, hoe meer jij realiseert. And no one needs this school. En niemand heeft deze school nodig. If you lose your little books, you can go to the website. Als je je kleine boekjes kwijtraakt, kun je naar het web gaan. What did you realize in the presence of this amazing woman? Wat heb je gerealiseerd bij deze fantastische vrouw? Um, maybe for the first time I realized that there um, this is the first time I experienced somebody at my age that had the same things because I was always telling this to, older people and they looked at me like uh, at least I felt like they looked oh what's your problem you know because Dit is de eerste keer dat ik iemand meemaak van mijn eigen leeftijd die hetzelfde, hetzelfde pro probleem heeft. And it was just such a recognition which I never experienced before and just En het was zo'n herkenning die ik so nog niet similar. eerder heb meegemaakt. And uh, I heard many stories of many people and this was just I, I'm so very grateful and uh, Ik heb veel verhalen gehoord, maar ik ben zo dankbaar. And um, there was once a part of this story which I missed, which um, I would like to ask you maybe you can um, repeat that. En er was één gedeelte van het verhaal wat ik gemist heb. Misschien kun je dat herhalen. Um, it was on uh, the then when she was when you were afraid that your mother wouldn't contact you for half a year and toen je bang was dat je moeder je misschien zes maanden lang niet zou contacten then you said how long are you dealing with it and about, that was for six or eight or your whole life And toen en, vroeg ze hoe lang jij dat al doet en dat was misschien al je, je, je hele leven of there, jarenlang there was something that was um, bother, bothering you but I, I missed what what was the effect on, on her. And en er was iets wat jouw was zat, maar ik, wat ik miste was het effect op haar. So turnaround, I missed that. Dus ik miste daar een, omkering. It's on tape. Het, is, het is opgenomen. ja, <laughs> tape, tape number two. Het is bandje nummer twee. Tape number one. Nummer één, twee, ja. Yeah. There's a crew in the back here. Hier achterin zijn een heleboel stafleden. That do nothing but tape these things so that you can have them. Die doen niets anders dan bandjes dupliceren zodat jij ze hier kunt zodat jij ze kunt hebben. And the staff from Holland has worked so long to make this possible. En de stafleden hier in Holland hebben zo lang gewerkt om dit mogelijk te maken. They're all volunteers. En het zijn allemaal vrijwilligers. Amazing staff. Een wonderbaarlijke staf. And thank you for that. En daar dank ik je voor. Katie, I have an announcement. Is that possible now? Yes. Um, there is a, a Volkswagen Passat uh, beginning with GV. There is a Volkswagen and the, the beginning letters are GV. It, stands before a gate and it really has to move away. En hij staat voor het hek en hij moet echt weggehaald worden. The same with a fort Sierra. En er staat ook een Fort Sierra. With, uh, starting with ZJ. En die begint met ZJ. It also has to move immediately. Je moet ook meteen worden weggehaald. And cars uh, on the, uh, op het grasveld. And <laughs> cars that are parked on the lawn, on the grass they, they risk a, a, a high ticket. Eh, die eh, hebben kans om een hoge bekeuring te krijgen. Thank you. Dank je wel. Yes, honey. Ehm, ik wilde uh, iets vragen over gedachten. I, would, I have a question about thoughts. Gedachten zijn onpersoonlijk. Thoughts are not personal. Eh, gedachten are eh, recycled. Gedachten zijn recycled. I can see that, no problem. Dat kan ik zien, dat is geen probleem. Maar er is een probleem. Omdat ik totaal niet snap dat die gedachten die ik krijg... But there is a problem because I totally do not understand that the thoughts that I have... ja, en die gedachten komen binnen en dan passen ze precies bij mij geen probleem. These thoughts, they come in and, the, and they completely fit me in my problem. They completely? They completely match me in my problem. They would have to. And yeah, wel. That is the problem. That is het probleem. It's, it's a misunderstanding. It is een, een misvatting. Once we understand the concept, there's laughter. Wanneer we één keer het concept begrijpen, dan, dan schieten we in de lach. What used to bring depression when it's understood brings laughter. Wat eerst de depressie gaf, wanneer het, wanneer het inzichtbaar is, dan wordt er gelachen. Or at least no stress. Of in elk geval is er geen stress. With inquiry, it can't be learned like um like a way. Met het onderzoek kan het niet geleerd worden alsof het een weg is. It can't be it can't be controlled. and it uh, je, je, kan het niet onder controle hebben. There's nothing you can ever know about it. En er is niets wat je er ooit over kunt weten. You ask the questions and you don't ever know what's going to come up. Je stelt de vragen en je kan nooit weten wat er, wat er zal gebeuren. That's why it's so difficult for some of you to answer the question. En daarom is het voor sommigen van jullie zo moeilijk om de vragen te beantwoorden. You're entering a universe that you cannot control. Want je treedt een universum binnen wat je niet onder controle hebt. So we try to figure it out before we answer it. Dus we proberen er helemaal achter te komen hoe het zit voordat we het antwoord geven. And that keeps the answer underneath it. It keeps the mystery hidden. En dat houdt het antwoord daaronder en het houdt het mysterie verborgen. And we're afraid of what we can't know. En we zijn bang voor wat we niet kunnen weten. We're control. Of, kunnen, of wat, we, wat we niet onder controle hebben. So inquiry is new territory. Dus onderzoek is een nieuw terrein. It's like a rocket ship goes into the galaxies. Alsof een, een ruimteschip wat, uh, wat helemaal wegvliegt de hemel in. And they can guess what they're gonna find, but they don't really know. En ze kunnen wel raden naar wat ze gaan vinden, maar ze weten het niet zeker. So when you go into your galaxy, dus wanneer jij in je eigen melkweg gaat, you can guess, but you don't really know. je kunt wel raden, maar je kan het niet echt weten. So we try to control. What is this? What is this? What is this thought? What is this question? Dus we proberen om het onder controle te krijgen. Wat is dit? Wat is deze gedachte? Rather than just falling into the unknown and let the answer come out of itself. In plaats van dat we gewoon het onbekende induiken en het antwoord vanuit zichzelf naar boven laten komen. I understand that you don't understand. Ik begrijp dat jij het niet begrijpt. And there are just no words that can lead you to understanding. En er bestaan gewoon geen woorden die jou naar dat inzicht kunnen leiden. That's what I love about inquiry. En dat vind ik het heerlijke van het onderzoek. It's yours, not mine. Het is van jou, niet van mij. And each of us go into our own. Yes. En elk van ons gaat, treedt ons eigen binnen. Hallo? Ja. Okay, I had a question. Um, Oh. Could I speak it in German? Yes. And someone well, translate in English? Well, then into Dutch. Yeah. Okay. Could is someone, there is there a is there a could someone translate a Dutch for me? translator? Fidel. <laughs> okay, you can just stay there, honey. Fajal. You just translate it to Janaki, and she'll do it in okay. English. Hmm. Yeah. Um. ich äh, kenne die Work jetzt seit vier Jahren. I've known the work for four years now. Ik ken het werk al true? vele jaren. <laughs> no. Is dat waar? I, I, I, nein, ich frage mich die Fragen. I'm asking myself that question. Ik, ik stel mezelf die vraag. Und that hasn't been my experience. Und das is nicht mijn Erfahrung. Okay. Ja. Und, and, I, and I hear you. En ik hoor je. Und es gibt ähm, ja, ein Thema. There is a subject. Das ein ehm, Thema. Auf das ich schon ganz oft die Work gemacht habe. I've been doing the work on many times. Waar ik al heel vaak het werk op gedaan heb. Is it true? <clears throat> Is het waar? This isn't you, honey. Dit gaat niet over jou, liefje. But I hear people say, I've done the work on the same thing many times. Maar ik hoor mensen zeggen, ik heb de work heel vaak over hetzelfde ding gedaan. I'm sure you're right. Ik weet zeker dat je gelijk hebt. And I see some people. Is it true? Yes. En soms dan zie ik mensen, is het waar? Ja. How do you react when you think the thought suffering? Hoe, hoe, hoe reageer je wanneer je die gedachte hebt naar lijden? Could you be without it? Free. En, wie zou je zijn zonder vrij? And I don't see that from you. En dat zie ik niet bij jou. But I see some, I see this sometimes. Maar soms dan zie ik dit. Sometimes I see people listen to the Katie tapes. En soms dan zie ik mensen die naar de Katie-bandjes luisteren. Get the answers down they think that it's supposed to be. En dan krijgen ze de antwoorden waarvan ze denken dat ze zo horen. Like it's a thing to do right. Alsof het iets is wat je goed moet doen. You've done the work, is it true? Je hebt het werk gedaan, is het waar? Only you can answer that also. En jij bent ook de enige die dat kan the beantwoorden. Work can't give you anything. The work kan je helemaal niets geven. How could I bring you something when I know there's nothing? Hoe kan ik je iets brengen wanneer ik weet dat er niets is? The work are questions. The work bestaat uit vragen. That's all. Dat is alles. Dat al, dat is alles. Dat al, dat is alles. Dat al, alles. Okay, ehm, Mijn ervaring is dat zich veel vieles aufgelöst hat. My experience is that many things, subjects have dissolved. Het is mijn ervaring dat een heleboel dingen zich hebben opgelost. Van alleine teilweise. Some by themselves. En sommige uit zichzelf. Und es gibt halt ein Thema, das ist mit Fajal. And is one subject and that is uh, with Fajal. En er is één onderwerp met fa fa Fajal. Wo ich einfach immer wieder an dieselben Punkte komme. Where I hit the same points again and again. Waar ik steeds weer tegen dezelfde muur aanloop. And that would be that you can't control him. En dat wil zeggen dat je hem niet onder controle hebt. He doesn't give you what you want. Hij geeft je niet wat je wil. And that's about it. En daar, ga- dat is zo'n beetje alles. You can't change the projected. Je kan niet datgene wat geprojecteerd is veranderen. So, honey, you work on this for your freedom, not to get the job. Dus liever je werkt aan voor je eigen vrijheid, niet om voor jou te kunnen krijgen. And you're such a perfect example of how the work works. En je bent zo'n perfect voorbeeld van hoe het werk werkt. I work on my mother. Ik werk aan mijn moeder, op mijn moeder. For example. Bijvoorbeeld. And my relationships with my children change. En mijn relatie met mijn kinderen veranderen. With my husband, with the trees and the cats and dogs. En met mijn man en met de bomen en de honden en de katten. could not with my mother. My niet met mijn moeder. Yeah. You see? Because I'm doing the work with a motive. Want ik doe the work met een motief. Which is to whatever the motive would be for you. And what het motief ook voor jou zou zijn. So every time I answer the questions around my mother, I'm coming from a controlled answer. Dus elke keer wanneer ik de vragen beantwoord over mijn moeder, dan kom ik vanuit een, een antwoord wat onder controle is, beheerst is. I come from an I know position. Dan kom ik vanuit een positie die zegt ik weet. Rather than going rather than waiting and letting the surprise meet me. In plaats van dat ik wacht en dat ik de verrassing mij laat tegemoet treden. Because the surprise may prove that I'm wrong and my mother was right. Want die verrassing zou kunnen bewijzen dat ik ongelijk heb en dat mijn moeder gelijk had. Around some topics, do I really want to know the truth? No, er zijn sommige onderwerpen en wil ik daar echt de waarheid over weten? Nee. And that's okay. En dat is ook goed. That's okay, honey. Dat is ook goed, liever. Yeah, he, um, he's going to do what he does. Hij gaat gewoon doen wat hij doet. And you're going to think what you think. En jij gaat denken wat je denkt. So, all I know is we're either investigating or attaching. Het enige wat ik weet is of we onderzoeken of we hechten ons. And that's about as good as it gets. En beter dan dat wordt het niet. Um, ehm, was mir aufgefallen ist, dass ich die Untersuchung gemacht habe. I noticed that eh, I did the uh, the uh, eh, Untersuchung, the investigation. Ik heb ook het, on het onderzoek gedaan. Um, um besser mit bestimmten Dingen zurechtzukommen. Uh, to, to be able to better deal with things. Om beter met dingen om te kunnen gaan. want het functioneert niet. And it does not work. En het werkt niet. Ja. Ja. Yeah, I do investigation for freedom. Ja, ik doe het onderzoek voor vrijheid. And then it seems that I can deal with things. En dan lijkt het erop dat ik met dingen kan omgaan because things turned out to be what I think about. Want het bleek dat dingen waren wat ik over ze dacht. And I come to see that there are no things unless I think about. En dan kom ik erachter dat er helemaal geen dingen bestaan totdat ik over ze denk. No thought, no world. Geen gedachte, geen wereld. How many of you do not understand that? Would you raise your hand? En wie van jullie begrijpen dit niet? Wil je je hand opsteken? No thought, no world. Geen gedachte, geen wereld. Oké. When you sleep at night with no dream? Wanneer je s'nachts slaapt en je droomt niet, is there a world? Bestaat er dan een wereld? Is the world? Is er dan een wereld? No. So in the morning, you open your eyes and you think, I need to brush my teeth. Dus ochtends dan word je, je opent je ogen en dan denk je, ik moet mijn tanden poetsen. I'm awake. Ik ben wakker. So the world of you is born. Dus de wereld van jou is geboren. I am the man who needs to brush his teeth, that needs to go to work, that needs to eat his breakfast. That's ik your ben, identity. Ik ben de man die zijn tanden moet poetsen, die, op, die naar zijn werk moet gaan, die moet ontbijten. Dat is je identiteit. Without this identity, this attachment to thoughts. En zonder die identiteit, dat hechten aan gedachten. You're everything. Ben je alles. Everything, not separate. Alles, niet afgescheiden. So what a wonderful thing. It goes... Wat fantastisch, dit doet het. As an eye to experience itself. Als een... Everything. Ik om zichzelf overal te ervaren. It's a privilege to I. Het is een voorrecht voor ik. It's a miraculous thing. Het is wonderbaarlijk. The trick would be, if you're everything, to know it. En de truc zou zijn als je alles bent om dat te weten. And that's the privilege. En dat is het voorrecht. That's what this inquiry is about. En daar gaat dit onderzoek over. Ja. Nou, ik eh, realiseer me opeens dat ik, ondanks dat ik al zoveel weet. Oh, eh, so all of a sudden I realize myself that in spite of the fact that I already know so much. Um, ehm, the, the, um, ehm, my, my manner is always still to please. And when dat I, het nog altijd mijn manier is om het anderen naar hun zin te maken. And I noticed the paper I had and I thought um, people who don't please me, I got angry on. En toen keek ik naar mijn werkblad en ik zag dat als mensen het mij niet naar de zin maken, word ik boos op ze. <laughs> We relate to that. Daar kunnen wij aan relateren. that's not a, nice image of myself. <laughs> Dit is geen leuk beeld van mezelf. Well, you know, it's realizing for yourself. It's a beginning. Lieverd, het is een begin. Het is een, het is een realiseren voor jezelf. So let's look at it. Dus laten we er even naar kijken. You want people to please you. Je wil dat mensen het jou naar je zin maken. Is that true? Is dat waar? On the surface we would think yes. Aan de oppervlakte zouden we zeggen ja. I want you to please me. Ik wil dat je het mij naar mijn zin maakt. Is that true? Is dat waar? On the surface, yes. Oppervlakkig gezien, ja. But when I know, when I sit with it and I look at it, maar wanneer ik, wanneer ik ermee ga zitten en ik kijk ernaar, it means I want you to change your life. Dan betekent het dat ik wil dat jij jouw leven verandert. To stop whatever you think is important. En dat je stopt met alles wat jij belangrijk vindt. And to give me what I want. En dat je mij geeft wat ik wil. I don't care about you. Jou, jij kan me niks schelen. I don't care what you want. Kan me niet schelen wat je wil. What you feel or of think. Wat, of wat je voelt of denkt. If you don't please me, I'm angry. Als jij het mij niet naar mijn zin maakt, ben ik boos. And if you don't please me, I'm going to punish you. En als je mij niet naar mijn zin maakt, ga ik je straffen. I'm going to get angry and be very tricky until you do give me what I want. Dan ga ik boos worden en dan ga ik allerlei trucjes uithalen totdat je me geeft wat ik wil. When I look at this and I see how I treated my children. En wanneer ik hier kijk en zie hoe ik mijn kinderen behandelde. And the world around me. and de wereld om me heen. I want you to please me. Ik wil dat je het mij naar mijn zin maakt. Is it true? Is het waar? No. Nee. I want me I want you to give me your love. Ik wil dat jij mij jouw liefde geeft. Turned around, I want me to give me my love. Omgekeerd, ik wil dat ik mij mijn liefde geef. Let me work on that and leave you alone. Laat me daaraan werken en jou met rust laten. It seems much kinder from here. Want vanaf hier gezien is dat veel zachter. Then when you give me something. En als je me daarna wat geeft. I've done nothing for it. Heb ik er niets voor gedaan. And I love you. En ik hou van je. That's what I always say to other people. Yeah. En dit zeg ik altijd tegen anderen. inquiry can take you deeper and deeper. Het onderzoek kan je steeds dieper en dieper nemen. I love how deep you go. En ik vind het heerlijk I love hoe how deep you go. Ik vind het heerlijk hoe diep je gaat. Hmm. I'm overwhelmed by the work you did. Ik ben overweldigd door je werk vanochtend. And very grateful. You gave me another view of what it's like to be a young woman. Je me een ander gezichtspunt gegeven van hoe het is. Uh, learning how to be honest to her mother. Van hoe het is om een jonge vrouw te zijn die And leert hoe ze eerlijk moet zijn tegen de moeder. The, it's like I've, I'm learning how to be a mother after some 45 years. En het lijkt net alsof ik na 45 jaar such an exciting experience. hoe ik een moeder moet zijn en dat is heel and opwindend. So, uh, after what happened the other night was just brilliant for me. En na wat er die andere nachtavond hier gebeurde voor mij is And then listening to the tape blew, just blew me out. En I didn't hear half naar what you was fantastisch. So I'm hearing more and more. Dus ik hoor and thank steeds you meer very en ik dank je. Sweetheart, what are you experiencing? Liever, wat, lieverd, wat ervaar je nu? What are you realizing? Wat, wat realiseer je je? It hurts so much. Dat het zo'n pijn doet. Say more. Zeg, vertel me meer. It's. I'm always looking to other people and it, it's, it's just me. Ik kijk altijd maar naar anderen en ik ben het. This is very good news. En dit is het goede nieuws. <laughs> it leaves you to do and give you what you expected us to give you and do so easily. Wat er overblijft is dat jij degene bent die doet en aan jezelf geeft wat je, wat je verwachtte dat wij voor jou zouden doen. I like the part where I wanted my children to approve of me because I didn't know how to do it. En ik hou van het gedeelte waar ik wilde dat mijn kinderen mij zouden goedkeuren omdat ik niet wist hoe dat moest. So now, living mentally out of their business, I'm learning. En nu ik in gedachten buiten hun zaak blijf, leer ik dit. I began to approve of me the imme immediately as I learned to stay out of their business. En op het moment dat ik buiten hun zaak verbleef, had ik meteen mijn eigen goedkeuring. Mentally. Mentaal gezien. Well, yesterday I came home and my children were, were with her father. En gisteren kwam ik thuis en mijn kinderen waren bij hun vader. En uh, I thought. <laughs> en er waren er dacht ik thuis. Mensen. but three of them were home. So I got very angry because I thought they had to, ja, ze moesten rekening met me houden dat ik die stilte wil. So. I got very angry because they were supposed to, um, to, to know that I needed that silence and quiet. And that was the same story. Yeah. And it's itself for how. Mm-hmm. Yeah. I don't care if you want to play. I don't care about your life. I don't care what you want. I need silence. Het kan me niet schelen dat je wil spelen. Jouw leven kan me niet schelen. Of dat wat je wil ook niet. Ik heb stilte nodig. How unkind of you to have a life. Wat, wat onvriendelijk, onaardig van jou om een eigen leven te hebben. They need to give me silence. Zij moeten mij die stilte geven. Turned around, I need to give me silence. Omgekeerd, ik moet mij die stilte geven. So we can step out into the yard. We kunnen naar de tuin gaan. Into the street. Of op straat. It's my responsibility to give me silence. Het is mijn verantwoording om mij stilte te geven. I did that one. Die heb ik gedaan. So I went away from my three children and my very loud husband and dus dog. Ik ging weg bij mijn drie kinderen en bij mijn zeer luide man en mijn hond. I went into the middle of the desert where no one can find me, not even me. En ik ging helemaal ver de woestijn in waar niemand mij kon vinden en ik ook niet. I sat down in the silence. En daar ging ik zitten in de stilte. It was so quiet. Het was zo rustig. Except I was there. Behalve dan dat ik er was. And so were you. En jij ook. I want, I need, you should, you should, my children, that's my husband, that. Ik wil, ik heb nodig, jij moet dit, hij moet dat, mijn man moet dat. It is so noisy in the silence of the desert. In die stilte van de woestijn was het zo ontzettend druk en luidruchtig. I want my children to give me peace. Let me turn it around. Ik wil dat mijn kinderen mij rust geven, laat het me omdraaien. It seems to be my job. They're not listening. Het lijkt erop dat het mijn taak is, want zij luisteren niet. And yes, I was the only one left. En dus ik was de enige die nog overbleef. No one was listening. Niemand luisterde. Okay. Katie, it's 10 to 1. 10 to 1. Um, I, hi, I'm here. I want to thank you very much for your story. Ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. And I, um, there's one thing I can't let go and I see him attaching and attaching it. is één ding wat ik mij niet los kan laten, daar hecht ik me steeds weer aan vast. And I, um, you know, I know it makes sense to let go because you brought it up. I'm thankful En ik weet dat het logisch is om het los te laten, want je hebt het al over gehad. And that was um, if you love somebody very, very much, you love somebody very, very much, and you've seen that you can help that person. Dat is als je heel veel van iemand houdt en als je hebt gezien dat je die persoon kunt helpen. When they had a very when they were in the point where they couldn't get psychotic. Toen ze op het punt terechtkwamen waar ze psychotisch zouden kunnen worden. And you were there to help them. En jij was daar om ze te helpen. Um, to find the right things or research or whatever you helped them. Om gewoon precies de juiste dingen te brengen, wat het ook was, om ze te helpen. Then you have um, the feeling, or I have the feeling, I have the feeling, I have the feeling that um, I have to be on, I have to be ready And it's always there. Dan heb ik het gevoel dat ik er altijd op voorbereid moet zijn en dat heb ik altijd. To be, it's, it's not altijd if I check reality, but it's still there. Als ik goed kijk is het niet altijd, maar het is er wel. To be um, parat, to be ready, to be there so I can see the signs, so I can help, so it doesn't happen Dat ik altijd paraat moet staan om klaar te staan, dat als ik de tekenen zie, dat ik in kan springen. Let's just play with it. Laten we er even mee spelen. Here's one thought. Hier is één gedacht. As long as I know you're there and you're always monitoring. Zolang ik weet dat jij er altijd bent en je bent altijd goed aan het opletten. I never have to know the signs myself. Hoef ik de tekenen zelf nooit te weten. Hmm. Thank you very much. Dank je wel. I don't need to deal with me, you do that. Ik hoef niet met mezelf om te gaan, dat doe jij voor me. So that's just kind of one thought in the mm-hmm. quantum. Dat is gewoon één gedachte Another thought is, I can be educated, I can be prepared to be of the highest service. En de andere gedachte is, ik kan opgeleid zijn en ik kan helemaal bereid zijn om om op de allerhoogste manier van dienst te zijn. And be there for you. En, om, en er dan voor jou te zijn. Because I like me when I do that. Want ik hou van mezelf wanneer ik dat doe. This is all about me. Dit gaat alleen maar. Ik ben hier niet voor jou. I am here for me. Ik ben hier voor mij. And in that I'm here for you. En daarin ben ik hier voor jou. And in that, I'm here for you without the stress. En daarin ben ik hier voor jou zonder stress. Without living on edge. Zonder dat ik op het, op het randje leef. I am never prepared beyond <clears throat> beyond what I prepared myself for. Ik ben nooit meer voorbereid dan de manier waarop ik voorbereid ben. And if I'm satisfied with that, En als dat genoeg is voor mij, then it's over. Dan is het klaar. The two of us can just have a good time together. En dan kunnen wij samen gewoon een leuke tijd hebben. Between both of us, maybe we can see the signs. En misschien met z'n tweeën kunnen we de tekenen herkennen. But the story of a future is fear. Maar het verhaal over een toekomst is angst. And even though I'm prepared, my thoughts will not allow me the wisdom to know that. En ook al ben ik voorbereid, zullen mijn gedachten mij niet de wijsheid toestaan om dat te kunnen weten. It's just never enough. Het is nooit genoeg. And there's so much stress with that thought that they could be psychotic and I'm more psychotic over here. Too psychotic to notice that they're psychotic. In die gedachte is zoveel stress dat de ene is daar psychotisch, maar ik ben hier psychotisch over de ander. Dus we zijn met z'n tweeën psychotisch. a bit exaggerated, but it can feel that way when we love someone and we're worried about them. Het is een beetje overdreven misschien, maar zo kan het wel voelen als we van iemand houden en we maken ons zorgen. Yeah. That's what inquiry is for. En daar is het onderzoek voor. I have heard, and I, I, don't know if it's true, from someone whose whose family they have someone they also love who gets that, and she Ik said. heb gehoord van iemand die iemand in, oh, heeft waar die ook van houdt en die wordt ook zo. And she said that the brain cells, every time they become psychotic, they die a little. And the en person ze zei dat elke keer als je psychotisch wordt, dan gaan er een aantal hersencellen dood. And then you can never, you know, and so that intensifies that feeling, be ready, be ready. En dat maakt dat dat gevoel van ik moet er klaar voor zijn, dat maakt dat sterker. Well, if I lose brain cells, it's only because I don't need them. Als ik hersencellen verlies, is het alleen maar omdat ik ze niet meer nodig heb. I see you have a problem with this, and until you're clear, I just keep losing them. Ik zie dat jij er een probleem mee hebt, maar ik ben helder. Ik blijf ze gewoon steeds verliezen. Where do you come from? En waar kom jij vandaan? Well, Maybe it's because I, and I know you shouldn't go to a past, but the person didn't is have that this. True? Is that waar? Well, it, Honey, no past, no life. But if I look verleden is er geen leven. If I look at the past when he didn't have this problem at all, then it makes me sad because mm, now he does. Maar als ik naar het verleden kijk toen hij dit nog niet had, dan word ik verdrietig omdat hij het nu wel heeft. I would just work with my own psychosis. Ik zou gewoon met mijn eigen psychose werken. He may do, be doing a lot. He may be living a lot more peacefully than you are. Misschien leeft hij veel vrediger dan jij. Mm. Who knows? Wie weet. If if someone suffers this much, als iemand zo'n beetje lijdt, and someone else suffers just this much, en iemand anders lijdt maar zoveel, it's the same. Suffering is suffering. Is het precies hetzelfde. Lijden is lijden. When it hurts, it hurts. Wanneer het pijn doet, dan doet het pijn. Who cares if it's projected? It Wat hurts. kan het iemand schelen dat het geprojecteerd is? It hurts. Het doet pijn. And that's what inquiries for. Eventually, if our heart's broken enough. En uit dit, daar is waar dit onderzoek voor, voor dient. Uiteindelijk, wanneer ons hart genoeg gebroken is, we become our only hope. dan worden wij onze enige hoop. <laughs> he's in con he's in so much pain. He's in so much pain, not physical, but it's in the head. When I hear that, it's very hard to separate that. Ik wil alleen maar zeggen dat als ik hem hoor zeggen dat hij mhm. zoveel pijn heeft. Mhm. Als ik dat hoor, is het me heel moeilijk, vond ik het moeilijk om maar van hem af te scheiden. That's as it should be. En zo hoort het ook. Mm. If it's painful, judge him. Als het pijn doet, oordeel over hem. And write it down and see what freedom you can find. Schrijf het op en kijk wat voor vrijheid jij kunt vinden. And if you find peace through you, he'll follow. En als jij vrede vindt door middel van jou, dan volgt hij vanzelf. That's just how it is. Zo is het gewoon. Yeah. They cast a pigeon on the um, on the street today by the curb. Vandaag op straat op de stoep um, liep ik langs een duif. And his leg or wing or something he he couldn't fly. En er was iets met zijn pootje of zijn vleugel, hij kon niet vliegen. Couldn't walk. En ook niet lopen. was just there. Hij zat daar gewoon. And I looked into his eyes. En ik keek in zijn ogen. And I knew that he was at least as <laughs> realized as I was. En ik wist dat hij in elk geval net zo gerealiseerd was als ik. And I didn't see a problem. En ik zag geen probleem. And I noticed that the action I take with the pigeon is um, I like me when I do that. En wat ik dan zie is de handeling wat ik dan doe voor de duif. Ik hou van mezelf wanneer ik dat doe. So you go to the place where you would be broken and helpless. Dus ga naar de plek waar jij je gebroken voelt en hulpeloos. Go to the center of that as we break for lunch maybe. En ga naar het centrum van die plek terwijl we nu met lunchpauze gaan. And write all the thoughts that you think from that place. En schrijf alle gedachten op die je denkt vanuit die plek gezien. And then put them up against inquiry. En onderwerp ze dan aan het onderzoek. Until you can see something as beautiful as a pigeon in that condition and experience love and peace. Totdat je iets kan zien zo mooi als die duif in die conditie en alleen maar liefde voelen. And be the action that would move as that. En als je dan de handeling bent die zich op die manier beweegt. Net like you. is net als jij. Honey, could you place uh, 113, please? to myself, what a wonderful world.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 Whether they think I so or not, friends jingle people. moved and I never knew. And I think to myself, what a wonderful move. Yes, I think to myself, what a wonderful problem through lunch, welcome for inquiry. Dus als je een probleem ziet <clears throat> tijdens de lunch, ben je welkom bij het onderzoek. So, we meet back here, what, 2.15? Yeah. Yeah. Yeah. we zijn om kwart over twee terug. So we'll hear the rap and move. Thank you, family. coming up on a bird taking flight feel so like a child, the earth in my hands, she's still alive, so caring and still so wild. I live to live to learn. The flame of my being burns day to day to day. More than this, I can't say. six hours. by my breathing. Ik ben bang van mijn ademhaling. Uh, for, the, for the last seven years I've had a pattern of my breathing collapsing. In de afgelopen zeven jaar heb ik een soort van een patroon waarin mijn ademhaling uh, instort. It doesn't support me. Het ondersteunt me niet. It frightens me and prevents me doing what I want to do, like walking and singing. Het, het maakt me bang en het zorgt ervoor dat ik mijn werk niet kan doen of niet kan wandelen of kan zitten. I feel vulnerable and out of control. Ik voel me kwetsbaar en ik ben de controle kwijt. I'm angry that I have to take a lot of medication when it starts to collapse. En ik ben boos dat als dat gebeurt dat ik dan medicijnen moet slikken. And it brings me close to the thought that I could die. En het brengt me bij de gedachte die zegt dat ik dood zou kunnen gaan. terrifying. Angstaanjagend. Ja. So sweetheart, you need to breathe. Dus lieverd, je hebt nodig dat je ademt. Is that true? Is dat waar? Yes. And how do you react when you believe that? En hoe reageer je wanneer je dat gelooft? You need to breathe, is that true? Je hebt nodig dat je ademt, is dat waar? Can you absolutely know that that's true? Kun je absoluut weten dat dat waar is? I get frightened of the thought of not breathing. Ik word bang van de gedachte dat ik niet zal ademen. What else happens when you think that thought? En wat gebeurt er nog meer wanneer je die gedachte denkt? What happens to your lung and your heart when you think that thought? Wat gebeurt er met je longen en je hart als je die gedachte denkt? I panic. Dan raak ik in paniek. Can you see a reason to drop this story? I need to breathe. Zie je een reden om dit verhaal te laten vallen? Ik heb nodig dat ik adem. And I'm not asking you to drop the story. En ik vraag niet of je het verhaal wil laten vallen. We love that story. We zijn dol op dat verhaal. I'm simply asking, can you see a reason to drop the story? Ik vraag alleen maar, zie je een reden om het verhaal te laten vallen? Panic. There's one reason. Paniek, dat is één reden. I frighten myself. Ja, ik maak mezelf bang. I, uh, I make it worse. En ik maak het erger. So who would you be with the lungs that you have who would you be without this thought? Dus wie zou je zijn met de longen die je nu hebt? Wie zou je zijn zonder die gedachten? I need to breathe. Ik heb nodig dat ik adem. Who would you be when your lungs begin to collapse without this thought? Wie zou je zijn wanneer je longen in beginnen te klappen zonder die gedachten? I need to breathe. Ik heb nodig dat ik adem. I wouldn't panic so much. Dan zou ik niet zo in paniek raken. Which position do you breathe easier in? In vanuit welke positie adem je makkelijker? With more panic or less panic? Met meer paniek of met minder paniek? Minder paniek. That's my experience. Dat is ook mijn ervaring. I need to breathe. Turn it around. Ik heb nodig dat ik adem, draai het om. I don't need to breathe. Ik heb het niet nodig dat ik adem. Could be just as true. Het zou net zo waar kunnen zijn. I just can't, I hang out just waiting to know. En ik zit hier gewoon en ik wacht totdat ik het weet. So far I need to breathe. Tot nu toe heb ik het nodig dat ik adem. How do I know? I'm breathing. Hoe weet ik dat? Ik adem. When you're in one of these stress attacks, en als je in zo'n stressaanval zit, you have the thought that you could die. Dan komt de gedachte dat je dood kan gaan. So let's go into one of those attacks. Dus laten we naar zo'n aanval gaan. Let me talk to you from there. En ik wil met je vanaf die plek praten. You're having an attack. Je hebt een aanval. You're going to die. Je gaat dood. Can you really know that that's true? Kun je echt weten dat dat waar is? Because of this attack, I'm going to die. Vanwege deze aanval kan ik doodgaan. Can you really know that this is true? Kun je echt weten dat dat waar is? No, it just feels like it. Nee, maar zo voelt het alleen maar. It has to feel like it. En het moet wel zo voelen. Because you're believing it. Omdat jij het gelooft. And we're working with that belief. En we werken nu aan die overtuiging. You are going to die from this attack. Van deze aanval ga jij dood. Can you really know that it's true? Kun je echt weten dat dat waar is? No. Because I haven't. Nee, want het is niet gebeurd. Yes. Nog niet. Nou, how many of you are in that position? You haven't died yet. Wie van jullie verkeerde ook in die positie? Het is nog niet gebeurd. We understand. Dat begrijpen we. her lungs can withstand this, they can under. Als, als haar longen dit kunnen hebben, dan kunnen ze heel. so, so sweetheart. <laughs> who would you be without the story in the middle of one of these attacks? Dus lieverd, wie zou je zijn zonder dit verhaal, te midden van zo'n aanval? Uh -huh. Who would you be Maybe without the story I'm going to die? Wie zou je zijn zonder het verhaal ik ga dood? In the middle of an attack. Maybe I wouldn't aanval. try to breathe. Maybe I wouldn't try. Misschien zou ik dan niet zo proberen om te ademen. Maybe you would just be breathed. Misschien zou je gewoon geademd worden. And know that you don't have to try. En weten dat je het niet hoeft te proberen. That you're taken care of. Dat er voor je wordt gezorgd. And that if you need breath, it's there. En dat als jij adem nodig hebt, dat hij er ook is. And if you don't, it's not. En als je hem niet nodig hebt, is hij er niet. How wonderful to watch. Wat fantastisch om naar te kijken. Without the thought zonder de gedachte. With the thought we miss it. We Met miss, our last, we miss our last moment. Met de gedachte missen we, missen ons laatste moment. <laughs> yes. Yes. Sometimes when I'm very scared, I can frighten myself nearly to death. En soms als ik heel erg bang ben, dan kan ik mezelf letterlijk yeah doodspel maken. And fear comes to believing the thought that's stressing you out. En de angst komt in het geloven van de gedachte waar je zoveel stress door krijgt. And inquiry can enlighten you to something else. En het onderzoek kan je verlichten voor iets anders. That is truer than a thought that would panic dat nog meer waar is dan een gedachte die een paniek raakt. But only always. En alleen maar altijd. Always. Altijd. So in the middle of attack, this attack is going to kill me. Dus midden in zo'n aanval, deze aanval gaat me doodmaken. Turn it around. Keer hem om. This attack isn't going to kill me. Deze aanval gaat me niet doodmaken. Could be just as true. Zou net zo waar kunnen zijn. But there are two ways to have an attack. Maar er zijn twee manieren waarop je zo'n aanval kunt hebben. One is present and watching and being there for yourself. Eentje is, is aan, aan, aanwezig en, en naar kijken en er zijn voor jezelf. And the other is fearful. En de ander is angstig. Yeah. Let's look. Read that again. There was some... Um, interesting concepts in that. Lees hem nog eens, er stond een interessant concept in. I'm frightened by my breathing. Ik ben is bang that, van mijn adem. Is that true? Is dat waar? You're frightened by your breathing. Je bent bang van je adem. When you're doing this work and you're working with like your body. Wanneer je dit werk doet en je werkt met je lichaam. Or an object. of een, een voorwerp. When you turn it around, put the word thoughts where you have the object. Als je dan het omkeert op de plek van het onderwerp zet je denken. I'm frightened by my breathing. Turn it around. Ik ben I'm bang van mijn ademen. Keer het om. I'm frightened by the thought of my breathing. Ik ben bang van de gedachte over de hmm. adem. I'm frightened by my thinking. Ik ben bang van mijn denken. Yeah, about my breathing. <laughs> Over mijn adem. Is that as true or truer? Is dat net zo waar of nog meer waar? That's true. Is nog meer waar. A body never frightened anyone. Een lichaam heeft nog nooit iemand bang gemaakt. Lungs never frightened anyone. Or Longen hebben nog nooit iemand bang gemaakt of ademen. Our thinking frightens us to death, not our lungs. Maar ons denken maakt ons doodsbang, niet onze longen. I worked with this one. Ik heb hier ook mee gewerkt. And one day I was drinking water. En op een dag was ik aan het drinken. And it went in to where the breath goes. It's supposed to go, not the water. En het, het water ging in de, in de luchtpijp en niet um, in de slokdarm. I didn't have the thought. En ik had die gedachte niet these thoughts that we were working with. Deze gedachten waar we nu mee werken. And it's not so much I didn't have them. I just didn't have an attachment to them. Het is niet dat ik ze niet had, maar ik, ik hechtte me er niet aan. But what happened was the water went in. I en, noticed it. En wat er gebeurde is, het water ging naar binnen. Ik merkte het op. And then it came out like a breath. En toen kwam het weer naar buiten als een mm-hmm. adem. Like a fish. Yeah. Net als een vis. It was wonderful. It was fantastisch. Yeah. And that doesn't mean I'm not going to choke the next time. En dat wil niet zeggen dat ik de volgende keer niet in stik. It's just an interesting experience. Het is gewoon een interessante ervaring. It's not a right or wrong way. I wasn't doing it. Het is niet een goede of een foute manier. Ik was niet degene die het deed. It's who I was, not frightened of these thoughts. Maar het was mm. wie ik was zonder dat ik bang was voor deze gedachten. I could see they weren't true because I had investigated. Yes. Ik kon zien dat yes. ze niet waar waren, yes. ik had ze onderzocht. My choking frightens me like that. And the thought of my ja, choking. Als ik, als ik dreig te stikken, dat maakt me bang. De gedachte. So continue to read. Dus lees eens door. And <clears throat> uh, my breathing collapses and doesn't support me. Als mijn ademhaling instort, dan ondersteunt het me niet. Turn it around with my thinking. En draai het om met mijn denken. My thinking collapses. My thinking doesn't support me. Mijn denken stort in en mijn denken ondersteunt mij niet. Is that as true or truer? Is dat net zo waar of meer waar? It's actually true. Much true. Eigenlijk meer waar. that's my experience also. Yes. Dat is ook mijn ervaring continue to read. Lees door. You know, if I am mentally in your business. Als ik in gedachten in jouw zaak zit. You're running your life. I'm mentally running your life. There's no one here running my life. Jij bent bezig met je leven. Ik ben in gedachten bezig met jouw leven. En hier is niemand voor mijn leven. Two of us over there and I wonder why I'm lonely. We zijn met z'n tweetjes daar en ik vraag me af waarom ik me eenzaam voel. There's no one here. Er is er niemand. It's the same thing is if I am mentally focused on my body, it's an outside source. Het is precies hetzelfde wanneer ik in gedachten me gericht heb op mijn lichaam. Dat is ook een bron van buitenaf. Just like you are, just like my children. Net zoals jij dat bent en mijn kinderen. So as long as I'm mentally focused, having thoughts about the body, dus zolang ik me in gedachten hierop richt en gedachten heb over het lichaam, then I'm always trying to change what I'm projecting. Dan ben ik altijd bezig om datgene wat ik projecteer te veranderen. It keeps you busy but only a lifetime. En het houdt je alleen maar een leven lang bezig. That's why I love the bodies get old, they get sick, they do what they do. Daarom vind ik het zo heerlijk dat lichamen oud worden en ziek worden en doen wat ze doen. Nothing we can do to stop it. We kunnen niets doen om het tegen te houden. So we just keep thinking, I should be healthier, I would be happier if I were younger, more beautiful. Dus we blijven maar denken, ik moet gezonder zijn, ik zou veel gelukkiger zijn als ik jonger was of mooier. Healthier lungs. Gezondere longen. So as long as I'm focused here. Dus zolang als ik me hierop heb gericht. I'm blind to what I'm blind to the cause of my fear and stress. Ben ik blind voor de oorzaak van mijn angst en stress. So I have come to see that my body is not my business. Dus ik kwam erachter dat mijn lichaam niet mijn zaak is. It's your business and my doctor's business. Het is jullie zaak en die van mijn dokter. You say, Katie, you look tired. Lie down. Okay. En dan zegt iemand, Katie, je ziet er moe uit. Ga liggen. Mm-hmm. Oké. Okay. <laughs> My doctor is educated. He knows what to do with this. Mijn dokter is ervoor opgeleid. Die weet wat hij hiermee moet doen. I work on this. Ik werk aan. This is my job. This is his. Dat is mijn taak en dit is zijn taak. So just to notice. Dus gewoon om te kijken. And eventually these questions can become automatic with the turnaround. En uiteindelijk worden deze vragen en de omkering worden een automatisme. People can see you having a seizure and go, my goodness, doesn't she look happy? En dan kunnen mensen zien dat je een toeval hebt en dan kunnen ze denken, maar god, wat ziet ze er gelukkig uit. Mm-hmm. Mm-hmm. Until I love my seizure, my work's not done. <laughs> Totdat ik van mijn toevallen hou, is mijn werk nog niet af. That's how it is. En zo is het. I was driving my car not long ago. Niet lang geleden zat ik achter het stuur. And something happened. I'll say something happened to her. <laughs> En ik zeg het maar zo, in, en, erg. Mm. en, en iets ge, ge, gebeurde met haar. Her heart got a huge, my heart got a huge pain in it. It was like stricken by lightning or something. mijn, mijn hart deed ontzettende pijn, alsof het door de bliksem was getroffen. So exciting. Het was zo spannend. I'm driving through traffic and the thought is. En ik rijd door het verkeer en de gedachte is. Oh, the story ends like this. Oh, dus zo eindigt dit verhaal. It was wonderful. Het was geweldig. I kept waiting and waiting and watching and watching. en ik bleef maar wachten en kijken. But it just did what it did. en het deed gewoon wat het deed. Isn't that the way of it? Is dat niet hoe het gaat? And if I die, there's no one here to know it. En als ik doodga, is hier niemand die dat kan weten. Every moment reality. Elk moment is realiteit. Let's look at the next one. I want my breathing to be easy, relaxed, expansive. Ik wil dat mijn ademen gemakkelijk is, ontspannen en um, Here's a wonderful question. Hier is een hele goede vraag. Is that true? Is dat waar? Go underneath your answer. Ga, kijk onder je antwoord. Read it again. Lees het nog eens. Just the way you wrote it. And I invite you to ask yourself, is it true? En ik vraag je om aan jezelf te vragen, is het waar? I want my breathing to be easy, relaxed, expansive. Ik wil dat mijn ademen gemakkelijk is, ontspannen en uitgedijd. Is that true? Is dat waar? sometimes. So, how do you react when you think this thought and you're having a seizure? Hoe reageer je wanneer je deze gedachte denkt en je hebt een toeval? Or just simply, how do you react when you think this thought? Of gewoon, hoe reageer je wanneer je die gedachte denkt? Scared and angry. Bang en boos. And what do your lungs do when you think this thought and you're scared and angry? En wat doen je longen wanneer je die gedachte denkt en je bent bang en boos? Can you see a reason to drop this thought and I'm not asking you to drop it? Kun je een reden zien om deze gedachte te laten vallen en ik vraag niet of je dat doet? How can you drop it if you didn't make the thought in the first place? Hoe kan je hem laten vallen als jij sowieso die gedachte niet gemaakt hebt? The thought just pops up like a comet. Die gedachte <laughs> komt gewoon tevoorschijn net als een komeet. You didn't make it, it just came. Je hebt hem niet gemaakt, hij kwam gewoon. I simply ask, can you see a reason to drop it? Ik vraag alleen maar, zie je een reden om hem te laten vallen? Yes. Give me a stress-free reason to think this thought. Geef me een stressvrije reden om deze gedachte te denken. There isn't one, it's like a fantasy die is er niet. Het is gewoon een fantasie. Ja. Who would you be without the thought? Wie zou je zijn zonder die gedachte? I would be me. Somewhere I think I have this fantasy of this dan zou ja. ik mezelf zijn, gewoon op de manier waarop ik die fantasie over heb, dat ik ontspannen ben. Loving what is. Houdend mm. van wat is. Like how I ought to be. And how I fantasy of what I ought to be. Zoals ik zou moeten zijn. Zoals ik over fantasieer hoe ik ben. Just turn it around and put my thinking. Draai het eens om en zet mijn denken erop. my thinking. I want my thinking to be easy, relaxed, expansive. Ik wil dat mijn denken gemakkelijk, ontspannen en ruimtelijk is. If you could have one or the other, what would what would you choose? En als je een van de twee kon hebben, welke zou je kiezen? I, I would choose my thinking. Dan zou ik voor mijn denken kiezen. Because who knows what it would be else. Want wie weet hoe het anders zou zijn. Ja, freedom doesn't care about its lungs. Ja, vrijheid is niet geïnteresseerd in zijn longen. Mm-hmm. It's happy with what is. Is gewoon gelukkig met dat wat is. That's what we call it freedom. Daarom heet het vrijheid. I'm a lover of what is. Ik hou van dat wat is. Because what is is. Want dat wat is is. And what is is always the story of a past. En dat wat is, is altijd een verhaal van het verleden. And what I love most about the past is. En wat ik het fijnste vind aan het verleden is. It's over. Het is voorbij. <laughs> I love that. Dat vind ik heerlijk. I've been fighting a long time. Ik vecht er al heel lang tegen. That's why your lungs are such a friend to bring you the realization of Daarom zijn je longen mm. zo'n vriend van je dat ze je deze realisatie brengen. We all have the symbol we need. We hebben allemaal het mm. symbool wat we nodig hebben. Mm. We have the cancer or the lungs or the mother or the the fine. We have too much money, not enough money. Whatever we, hebben, need. We hebben de kanker of de longen of de moeder of te veel geld of niet genoeg geld. We hebben allemaal wat we nodig hebben. Yeah. Let's look at the next one. Wat is de volgende? my breathing shouldn't be tight, shouldn't let me down. It should support me, not and should me allow, allow me to sing and move easily. Mijn ademhaling moet me niet, um, mijn ademhaling moet geen spanning hebben. It shouldn't frighten me. It moet shouldn't me undermine maken. me or kill me. Het moet me niet bang maken en het moet me niet doodmaken. So let's turn the whole thing around, my thinking. Dus laten we het helemaal mm. omkeren, mijn denken. My lungs do what they do. Mijn longen doen wat ze doen. My doctor looks at them and puts them under x-ray and we all agree they do what they do. Mijn dokter kijkt ernaar en soms ligt hij ze door en we zijn het er allemaal over eens. Ze doen gewoon wat ze doen. We can patch them up, give them medicine, we can, and then they do what they do. We kunnen ze weer beter maken, we kunnen ze medicijnen geven en dan doen ze wat ze doen. Isn't that the way of it? Is dat yes. niet hoe het gaat? Yes. So let's turn it around and see what is possible. Dus laten we het omkeren om te zien wat mogelijk is. Lungs, just about the time they start cooperating, our heart does something silly. En longen, tegen de tijd dat ze eindelijk gaan samenwerken, gaat ons hart iets, iets vreemds doen. Hmm, we get the hearts working, the lungs working, we are looking good. En dan doet het hart het en de longen en het ziet er goed uit. Then a truck hits us. En dan worden we overreden. <laughs> what are you going to do? Wat kan je er tegen doen? I say, as I'm lying on the pavement. En ik zeg, terwijl ik op straat lig. Let me deal with what I can deal with. Laat me met datgene omgaan wat ik kan. Let's turn it around. Laten we het omkeren. Your lungs should cooperate. Jouw longen moeten met je samenwerken. They shouldn't be tight. Ze mogen niet gespannen zijn. Is that true? Is dat waar? Whoever told you that? Wie heeft je dat ooit verteld? Whoever told you that? Wie heeft dat gezegd? Do you believe everything you hear? Geloof je alles wat je hoort? What about reality? Hoe zit het met realiteit? Have you noticed? Was het je opgevallen? Your lungs shouldn't be tight, is that true? Je longen, je longen moeten niet gespannen zijn, is dat waar? What's the reality of it? Are they sometimes? En wat is de realiteit? Zijn ze het soms? Yes. <laughs> I trust you, you're an expert. Yes. En ik vertrouw <laughs> jou, jij bent de expert. How do you react when you think this thought? Hoe reageer je wanneer je die gedachte denkt? I get angry and anxious. Word ik boos en ik maak me zorgen. What happens to your lungs? En wat gebeurt er dan met je longen? Who would you be without this story? Wie zou je zijn zonder dit verhaal? Easier. Gemakkelijker. So here's what I learned from this woman. Dus dit is wat ik van deze vrouw leer. With the thought, stress. Met de gedachte is er stress. Without the thought, no stress. Zonder gedachten geen stress. How can lungs be the problem? Hoe kunnen longen het probleem zijn? How is that possible? Hoe is dat mogelijk? With the thought, fear, without the